Visser met het NOS-journaal. En centrale in bedrijf. De andere 53 centrales liggen stil voor onderhoud of omdat ze beschadigd zijn door de tsunami van vorig jaar. Japanse kerncentrales worden elke 13 maanden uitgeschakeld voor onderhoud. Sinds de tsunami van vorig jaar is geen enkele reactor in Japan na het reguliere onderhoud weer in gebruik genomen. Onduidelijk is, is of dat nog gebeurt. Een meerderheid van de Japanners is tegen herstarten. Zo blijkt uit onderzoek. In Frankrijk gaat radicale moslimpredikers weren van een islamitische conferentie volgende maand in Parijs. President Sarkozy kondigde aan dat een aantal imams die uitgenodigd zijn door de moslimfederatie UOIF de toegang tot het land zal worden geweigerd. De maatregel hangt samen met de moordpartijen in Toulouse en Montauban door de moslim-extremist Mohamed Merah, waarbij zeven doden vielen. Eerder zei Sarkozy dat hij het bekijken van radicale websites en reizen naar het buitenland voor jihadisten wil aanpakken. Zeven regisseurs uit Zwitserland zijn in België om te praten met de kinderen die het busongeluk in Sherre hebben overleefd. Ze proberen te achterhalen wat er precies is misgegaan bij het ongeluk in de tunnel. Volgens de Zwitserse justitie blijkt uit beelden van beveiligingscamera's in de tunnel dat de bus eerst tegen de rechterkant van de tunnelmuren is gereden. Daarna zwengte die even naar links uit, maar draaide die opnieuw naar rechts om vervolgens frontaal tegen een veiligheidsnis te rijden. Wat er op dat moment in de bus gebeurde is nog onduidelijk. De snelweg A32 ligt bij Meppel bezaaid met gebroken grafstenen. Die zijn van een vrachtauto afgevallen. Het zijn nieuwe stenen die werden vervoerd naar verschillende begraafplaatsen. De brokstukken worden met een grijper in een container geladen. De grafstenen die nog heel zijn worden met een vrachtwagen afgevoerd. Verwachting is dat A32 rond deze tijd weer open gaat. Het weer zonnig en droog en een zwakke matige wind. Het wordt 12 graden op de Wadden en 18 in het zuiden.